Eerst het NOS nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De PVV wil alle asielzoekerscentra sluiten, blijkt uit het verkiezingsprogramma dat op Facebook is gepubliceerd. Het speerpunt in het elf punten tellende programma Nederland weer van ons is dat het land moet de-islamiseren. De partij van Wilders wil dat alle moskeeën en islamitische scholen worden gesloten en dat er een verbod komt op de Koran. Immigranten uit islamitische landen worden niet meer toegelaten, radicale moslims worden preventief opgesloten en Syriëgangers mogen niet terug naar Nederland als het aan de PVV ligt. De politie in Rotterdam is op zoek naar mannen die op de vlucht sloegen en een kalasjnikov uit het raam gooiden. Toen iemand van de woningcorporatie kwam kijken of er een hennepkwekerij in het pand zat. In het pand zijn sporen van harddrugs gevonden, maar geen hennep of een kwekerij. De politie zou een auto met een Frans kenteken in beslag hebben genomen. In Duitsland moet een Nederlander terecht staan die een Syrische vluchteling zou hebben verkracht, melden Duitse media. De man van 50 was tot begin dit jaar directeur van een noodopvang in Sauerland. De vrouw van 22 trok in januari bij hem in in afwachting van een huis dat de Nederlander voor haar en haar familie zou regelen. Daar zou hij haar zeker vier keer hebben verkracht. De man zegt dat de seks vrijwillig was. PSV stuit op zware tegenstand in de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren zitten in één groep met Bayern München en Atletico Madrid. De derde tegenstander is FK Rostov, dat gisteren Ajax uitschakelde. Titelverdediger Real Madrid heeft ook geen gemakkelijke tegenstanders gelood. De Spanjaarden moeten het onder meer opnemen tegen Borussia Dortmund en Sporting Portugal. Barcelona zit in één groep met Manchester City, München Gladbach en Celtic uit Schotland. De Champions League gaat half september van start. Het Vannacht is het helder en droog, waarbij het lang warm blijft.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 told me so. How I'm trying not to think of you, but you're here tonight, and I'm lonely too. I'm sure to lose. I'm the only one to blame. I should've known not to let you in, and now it's getting dark. Nou, wij hebben ze niet een minuut hier in deze uitzending eh, beloofd hoor. Eh, wij hebben gewoon het eh, volle pond wat betreft deze single van Yellow Grass. Gisteravond dus te zien bij De Wereld Draait Door in de muziekminuut. Maar wij hebben hem al een hele lange tijd hier dat we hem al draaien. Dank aan Thomas de Jong met alweer twee uur jong ZFM is alweer zes minuten over acht. En eh, dit is eh, de laatste reguliere uitzending weer eventjes eh, voor, vooralsnog. Want volgende week hebben we weer live... Nou ja, in ieder geval live gasten. Laat ik het anders zeggen. We hebben geen muziek, maar er is wel een studiogast. En dan meerdere zelfs. En dat is een band. Daar gaan wij straks wat van draaien. Dus blijf in ieder geval luisteren tussen nu en tien uur. En dan eh, weet je ook welke band dat is. Gaat hier niet verslappen. Ze is gewoon om eh, je even aan die radio eh, te klinken als het ware. Dus vast te klinken als het ware. Dus dat gaan wij straks bekendmaken. En dan hebben we 15 september. Dan hebben we echt een live muzikant. En dat is Jeroen. Die komt uit Rotterdam. En dat is Jeroen Rama. Die single, die, ga je, of tenminste in ieder geval een nummer van hem, ga je zo horen. Dat, dat is de, de 15e. En dan eh, hebben we het eventjes rustig. We zijn eh, trouwens wel bezig om ook weer eh, wat mensen weer te strikken. de naam pff, Sophie Anjolien. Die onder andere in de begeleidingsband zit van Ariane. Dat treft. Die zit er ook in vanavond in deze uitzending. Tenminste het product wat ze gemaakt heeft. En die speelt in een band. En die band die, die heeft al oren naar om hier langs te komen. En wat het is? Nou ja, goed, eh, dat, dat weten we natuurlijk nog niet. Want het materiaal is er eigenlijk eh, amper. Dus het, eh, we hebben te maken met een nieuwe band. En ja, zo nieuw dat dat materiaal nog bij elkaar gespeeld moet worden. Dus dat sowieso. Yellowgrass, daar zei ik al het een en ander al over. maar goed, in het verlengde daarvan is er ook een andere band actief in in het land. En dat is Rivers. En deze single is ook al een tijdje alweer onderweg. En ik vraag me af of ze daar ook nog wat uh, mee gaan doen, de muziekindustrie. Ik hoop van wel, want het is Me hartstikke mooi. And Marie grew up together in a small town where people thought we were family. Me and Marie, we were the same shoes and the same smile and the same boy crush for a little She was a little stronger, a little braver, a little taller, and a little crazier. een theaterachtergrond, deze Marvin Day met eh, Northern Light. Daarvoor hoorde je Me and Marie van Rivers en het onmiskenbare stemgeluid van de frontvrouw Annika Eido. Dat eh, mag ik er dan ook eh, bij zeggen. Nederlandstalig. En de EP is alweer een tijdje onderweg. Ze hebben een paar weken geleden, heeft Aina, want daar heb ik het over... een, ja, een soortement van huiskamerachtig optreden gegeven... in het voormalige warenhuis aan de Verwulft wat niet lang eh, daarvoor eh, eh, nog ja, min of meer failliet is gegaan. Ja, zo kan het lopen. En inmiddels hebben ze daar dus een beetje een bestemming op gegeven. Want het ontleent zich natuurlijk voor heel veel mooie dingen als muziek. En muziek, muzikanten die graag daar hun uh, waar laten horen aan de muziekliefhebbers uit Haarlem. Het nummer dat heet natuurlijk De Horizon. needs those moments for which most of us are blind. Emma loves to listen, songs to set her free. Emma smiles, I'm lucky she's the better half of me. Mm-hmm. Emma needs her freedom like a poet longs for pain. Like a painter needs his colors, like a garden needs the rain. Emma knows the game is rigged, they play whatever it's in. Emma knows the distance slowly grows. From within. thinks I'm crazy and says that I'm confused. Emma loves to fight, she knows she won't lose. Emma's built her army, mostly out of words. Sometimes Emma summons monsters, hiding in a word. Cause Emma needs a sea like birds need the sky, like a flower needs the sunlight, like a baby needs to cry. Emma grows more friendly with every season turn. Cause Emma's met the bitter end and she knows and my wonders far beyond my reach. She likes traveling places, most likely I will never see. Look at my pores of wine, it's three in the afternoon. Now you might think cette sœur, but I said, well, it's never too weer zit hij erin. <laughs> Ja, Michel Emma met het eh, dagboek van Emma, geschreven door hemzelf. Ja, het zal wel over, als je goed luistert, naar een eh, meisje gaan... en de gedachtegang eh, die zij toevertrouwt in een dagboekje. wat meisjes wel eens eerder hadden, een poëziealbum. Hè, vroeger. En dan moest je dan wat inschrijven, zoiets. maar goed, ik weet het niet. Ik zal het eens een keer aan hem vragen als hij weer hier is. Maar dat zal nog wel even een tijdje duren. De Horizon hoorde je ervoor van Aina. En zij was uh, onder andere samen met Ariane in uh, het voormalige waarhuis van Vroom in Dreesman. Het bedrijf bestaat niet meer, maar goed, in Haarlem hebben ze er weer wat oplossingen voor eh, gevonden door er een andere bestemming aan te geven. Want je kunt er ook hele schitterende kleine intieme concertjes geven. En dat hebben ze daar goed begrepen. Dus dat is dan de volgende stap. En een van de mensen die zich daar onder andere mee bezig had is dan ook Slik. Maar die gaan we nog tegenkomen. Zij het dan als eh, aanvullende bijdrage van eh, een leuke eh, muzikaal project van Maaike en Dylan. Namelijk Low Addict Sound System. Ja, want er in Haarlem broeit er toch behoorlijk het een en ander. En het, het begint weer aardig wat, wat, wat leuk materiaal uit te komen. Over een paar weken krijgen we trouwens ook de eh, presentatie van Lisa en Lumberjacks. Die, eh, die gaan over een uh, goede maand gaan zij hun EP presenteren. Dus dat is dan allemaal wat je nog te wachten kan staan. wie ook een nieuwe single heeft, dat is eigenlijk een beetje de, de, de muzikale zus zeg maar, van uh, Muzieleben. Dat is Brechtje Sanne Lacour draaien we ook al, nou, toch alweer bijna elke week in dit programma. Maar ja, hij is ook zo mooi. Dus draaien we nog een keer. Letter to romance. believe in raging heartbeats where it was laid down to sleep to begin with. Words of love hung in the air in several disguises. Springtime, a breath of freedom. After all, it was never said. Cause you're Do we know we both ever lost his war? And at the bottom of every bottle we cry. So keep lying. silence of my absence. While the hurricane lingers in the dark, yet to be unchained, and erase every attempt of reconciliation. We'll duplicate. dat waren ze. De mensen van Nexus Shape en Twisted Reality. En dit is de nieuwe Baptist. mag ik mee. De dus zee. standbeeld aan zee. De meeuwen gaan zitten, één op zijn schouder, één op zijn hoofd en op zijn armen twee. stilstaan. Totdat de roep komt, de roep komt uit zee. Het standbeeld ontwaakt en geeft haar een antwoord. wat nou zo bijzonder aan het eh, nummer is? Eh, ineens schiet eh, mij een gesprek ehm, te binnen tussen collega Dolly Tempierik hier bij CFM. En dat gebeurde tijdens de pop-up weekend. Dat is alweer een ver achter ons. Maar goed, dat maakt niet uit. En eh, toen was er op een gegeven moment een, eh, het verhaal over die windmolens... die hier dus schijnbaar nog eh, in zee worden neergeplemd... door het ministerie van ja, Europese Zaken, zou ik bijna zeggen. En nee, Economische Zaken. En toen zei Dolly Tempierik, ja, ik uh, had op een gegeven moment, was ik zo boos. Toen heb ik tijdens de inspreekavond op een gegeven moment gezegd van... Jullie hebben geen flauw benul van wat jullie ons aandoen. weet hoeveel liedjes er over de zee zijn geschreven. Nou, dit is er dus al eentje. Niet zo bekend, maar daar gaan we wel verandering in brengen. Want 15 eh, september is hier Jeroen. En dan gaat hij eh, eh, misschien ook wel dit nummer spelen, dat weet je niet. Daarvoor hoorden we Baptist meten in Haarlem. ja, er zijn meer Haarlemse beentjes en muzikanten. En Baptist is er een van. En zij zijn ooit nog de winnaar geweest van de Rob Akda Award. Ik geloof dat het in de, de jaargang 2013 is geweest. 2012, 2013. Toen eh, wisten zij eh, te winnen. Eh, het was zelfs zo dat ze nog niet eens een voorronde hadden gewonnen. Maar gewoon door het beste runner-up kwamen ze erin. En ja, toen wonnen ze gewoon. <laughs> Ja, dat, heb ik niet bedacht. Evolving Part 2, punt 1, live versie. Um, gemaakt door Dimi Opstal en natuurlijk Matthijs Koster. Dat zijn de mannen achter Baptist. Eigenlijk de bedenkers van dit materiaal. En het klinkt lekker, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Elena May heeft eh, een eh, aantal EP's uitgebracht. Eh, november had zij er eentje uitgebracht. Dat was Stairs Raise Children en onlangs Sheep for Fiber. En dan komt er nog een derde EP aan. En dat mag dan samen een trilogie heten. En dan heb je misschien een heel album bij elkaar. Ehm, van dat eerste EP'tje, wat vorig jaar november is verschenen... Stairs Raise Children, hebben we Horses and Barbed Wire. tonight Finnegan's Wake van uh, Dandelion. En we moeten opletten dat als we hem hier live gaan eh, spelen... Eh, dat zal over dik anderhalve maand zijn. Dan komen ze hier langs. dat omdat ze dan hun album Everest dan net uit hebben. Dus eh, die gaan ze dan eh, ook uh, luidkeels promoten. Doen ze onder meer bij ons. Dus dat gaan ze, gaat helemaal goed komen. En ja, dan moeten we opletten dat we dus in dit uitro wel onze bakkers dicht houden. Want ja, je, je weet maar nooit. want je denkt dan, hey, het is het hele nummer. Nee, er komt dan <laughs> nog zo'n heel mooi vocaal slotstuk bij dit nummer. En eh, we zullen Paul zeker gaan vragen. En de rest natuurlijk ook van de band. Eh, hoe ze dat album bij elkaar hebben geraapt. Want eh, ze hebben daar ook zelfs een crowdfundingsactie voor in het leven geroepen. de gelieerde band die eraan vastzit is het grotere broertje Alaska. die zijn inmiddels al bezig met een derde album. Ja, ze zitten daar niet stil in Volendam. Dus je kan, ja, je kan misschien wel op je vingers natellen dat er in 2017 wellicht alweer een album van Alaska gaat komen. Of misschien nog ietsje later. Want eh, zoveel zorg en aandacht eh, besteden ze er wel aan. Eh, horses and Barbed Wire, dat hoorde je daarvoor. Dat is part 1 van uh, Stairs Race Children, de EP. De eerste EP van een trilogie van Elena May. Die hoorde je daarvoor. nu, tijd voor, voor een stuk muziek. Het zijn ook bloedverwanten van een blokje van twee. Eerst No Soyo en daarna hoor je Ciao Lucifer. Uh, no Soyo met dat mooie nummer Disillusioned. Always a million things to say. In the end, we can not just go one step a day. So many chords wanna know for sure Dus eigenlijk uh, elkaar. Eh, ciao Lucifer en daarvoor No Soyo. Dat eh, had te maken omdat ze ooit ja, met elkaar wat te maken hebben.